Zoals alle scholen weer deels open en ook de kappers weer open. In ruil daarvoor blijft de avondklok nog een paar weken gelden, vertelt verslaggever Ron Vrezen. Omdat het eh, met dat eh, Britse virus eh, zien ze in de cijfers de verkeerde kant op gaat. En er tegelijkertijd ook de roep om versoepelingen is die ze niet langer meer kunnen negeren. En als je wil verruimen is dan de gedachte heb je die avondklok langer nodig. Het kabinet heeft het OMT nu om advies gevraagd. Dinsdag horen we meer, dan is er weer een persconferentie. In Amsterdam hebben zo'n 100 mensen onterecht een positieve coronatest teruggehad. Volgens de krant Parool is er een fout gemaakt in het laboratorium. Alle mensen om wie het gaat zijn inmiddels door de GGD gebeld en hebben een nieuwe testafspraak gemaakt. De serie South Park komt met een speciale aflevering over het coronavaccin. De aflevering is 10 maart in Amerika op tv. Wanneer die ook hier in Nederland is te zien is nog niet bekend. In september maakte South Park ook al een special over corona. En eh, we zitten nog niet vol, maar we, zitten wel, we zijn wel zeer tevreden. Met het warme weer in aantocht doen de vakantieparken goede zaken. Volgens dit Zeeuwse vakantiepark in Zuid-Beverland hebben de mensen de muren thuis wel gezien. En behoefte om weg te gaan. Ondanks de lockdown en geen buitenlandse gasten zijn er veel boekingen. Deze kids weten wel waarom. Dus daarom kwamen wij hierheen om even los van al dat eh, corona te zijn. Trampolines en springkussens en automatisch voetbalveld of zo. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen vooral zonnig en misschien wel 18 graden. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed... Er zitten van die dekhengsten thuis die denken... Eh, wat moet ik met mijn lullende lockdown? Weet je wel? Moet ik met mijn lullende lockdown? Shalalalalalala. Moet ik met mijn lullende lockdown? Oeh. Morning, mama, little love down. La la la la la. Morning, mama, little love down. Ooh. ZFM. ZFM. Met nu, see it. I got you things I let slip What's it called? JK live hier in de studio van CFM Zandvoort. Even een kleine felicitatie voor Lin. Lin, morgen 37. En we, ja, we maken er gewoon een feestje van voor de Lin nou, we See It. Van harte gefeliciteerd. En ja, ik zie hier nog veel meer berichtjes binnenkomen. Jongens, maak gewoon een feestje van. Nu, Oliver Heldens, Thank You Free. kids coming into house music because they know it feels right and it feels good. Yeah. So they take these steps. These type of steps is what gets them into the music. Yeah. But these steps uh, is what they do.